Twee uur. Raymond Seré met het NMS journaal De Duitse inspectie voor de gezondheidszorg uit Darmstad... heeft aangifte gedaan tegen Klaus Ros. Hij zou de patiënten in zijn kliniek een infuus met glucoseblokkers hebben toegediend... om kankercellen te doden. Na de behandeling voelden de patiënten zich ziek. In plaats van hen door te verwijzen naar een ziekenhuis... een reguliere arts of andere hulp in te schakelen... diende Ros hen volgens de inspectie vitamines toe. In de dagen erna overleden de drie patiënten. De politie bevestigde gisteren dat twee Nederlandse patiënten na behandeling in het Klaus Ross Centrum zijn overleden. Een 55-jarige man uit Apeldoorn en een 43-jarige vrouw uit Wijk en Aalburg. De Italiaanse Senaat heeft de zetel van een Kamerlid afgepakt. Omdat hij nauwe banden zou onderhouden met de maffia. Politicus Antonio Caridi wordt genoemd in een groot proces tegen de maffia-organisatie Drangheta. Hij zou zijn hele politieke carrière te danken hebben aan de Drangheta die zou Karidi voortdurend de hand boven het hoofd hebben gehouden. Nu hij geen parlementariër meer is, kan hij ieder moment worden aangehouden en worden vervolgd. In Den Helder heeft een jongen van negen kokend water over een leeftijdsgenootje gegooid. Het slachtoffer is met ernstige brandwonden opgenomen in het brandwondencentrum in Beverwijk. Hij heeft een stuk kunsthuid gekregen. Volgens de vader van het slachtoffer hadden de kinderen ruzie en heeft de dader thuis een waterkoker gehaald met kokend water. De vader heeft aangifte gedaan. De politie heeft getuigen gesproken en praat vandaag met de negenjarige dader. Ajax speelt in de play-offs van de Champions League tegen Rostov. Vorig jaar de nummer 2 van Rusland. De winnaar van die twee wedstrijden plaatst zich voor de groepsfase. En ook de tegenstander van AZ in de play-offs van de Europa League is net bekend geworden. Vojvodina uit Servië. De wedstrijden van Ajax en AZ zijn over twee weken. dan het weer. Vrij zondag vooral vanmiddag in het binnenland nog wel een bui.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 Tussen Hilversum Noord en Eembrugge 3 kilometer. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bij knooppunt Eveningen 3 kilometer door een kapotte vrachtwagen. Bij knooppunt Eveningen zijn twee rijstoken dicht. Op de A12 Utrecht richting Arnhem staat 4 kilometer file tussen Bunnik en Maarn. En op de A13 Rotterdam richting Den Haag. Tussen Delft-Zuid en knooppunt Ipenburg 5 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen. Vertraging is zo'n 20 minuten, want bij knooppunt Ipenburg Spakenburg is alleen de vluchtstrook open. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum.